Er waren zo'n 300 passagiers aan boord. Hoe de trein kon ontsporen is nog niet bekend. Toon Gispen, tekstschrijver van een aantal beroemde Nederlandse liedjes, is overleden. Hij schreef de tekst voor Manuela van Jacques Herp, Margrietje van Louis Neefs... en Niemand laat zijn eigen kind alleen van Willy en Willeke Alberti. Gispen was van 2001 tot 2005 wethouder in Utrecht. Hij was betrokken bij het ontstaan van muziekcentrum Tivoli Vredenburg... en het Nijntje Museum. Toon Gispen was al een tijd ziek. Hij was 80 jaar. In Rusland is verontwaardigd gereageerd op het plan van de Amerikaanse president Trump om het INF-kernrakettenverdrag op te zeggen. Dat verdrag werd in 1987 getekend door president Reagan en Sovjetleider Gorbachev. Het bepaalde dat er geen kernraketten mogen worden geproduceerd met een bereik van 500 tot 5000 kilometer, die vanaf de grond worden afgeschoten. Volgens Trump houdt Rusland zich niet aan die afspraken. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat het verdrag de VS blijkbaar in de weg staat bij het bereiken van de totale militaire overheersing. Hij noemt het voornemen van Trump om het verdrag op te zeggen een heel gevaarlijke stap. Ryanair krijgt veel kritiek vanwege een racistisch incident in een vliegtuig. Op een filmpje op sociale media is te zien dat een witte man een zwarte vrouw uitscheldt die bij hem in de buurt zit. Uiteindelijk krijgt de vrouw een andere plaats. Op sociale media spreken mensen er schande van dat Ryanair de racistische man niet uit het vliegtuig heeft gezet. Het weer in het zuiden vrij veel zon, verder naar het noorden meer bewolking... en het wordt ongeveer 16 graden. Vannacht wat regen, morgen in de loop van de ochtend zon, vrij veel wind en het wordt een graad of 13.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 Ehm, Deva Premal, een goede bekende in dit programma, doet al jaren mee. Eh, dit keer solo. Normaal is ze met Maarten, haar partner. En Deva heeft, eh, is een specialist op het gebied van mantra's. Zo ook deze Seven Chakra Gayatri Mantra of zoiets. In ieder geval ehm, op haar website devapremamaiten.com kan je alle informatie vinden. Of via de website van Peaceful Radio natuurlijk. peacefulradio.info Dan een groep die eh, al jaren meegaat, maar nu pas eh, voor het eerst in eh, mijn radioshow zit. Dat is de groep 2002. En die hebben een nieuw album gemaakt, A World Away. Het is een, eh, ik dacht een, uh, een, gezin, vader, moeder en dochter op harpen, op uh, ja, synthesizers enzovoorts enzovoorts. En op eh, hun website valt 2002music.com staan ook allerlei video's en daarmee kan je kennis met ze maken als het ware.